Jelle Visser met het NOS-journaal. In Nieuw-Zeeland is de noodtoestand uitgeroepen vanwege noodweer. Storm Gabrielle, die tot voor kort een orkaan was... kwam gisteren aan land in het noorden van Nieuw-Zeeland... en heeft daar veel schade aangericht. Volgens media in Nieuw-Zeeland zitten tienduizenden huishoudens zonder stroom. Ook zijn er overstromingen en is er een brug ingestort. Twee weken geleden werd het noorden van Nieuw-Zeeland ook al getroffen door noodweer. Toen kwamen vier mensen om het leven. De bekroonde Iraanse filmregisseur Mohammad Rasoulof is vrijgelaten uit de gevangenis, meldt een Iraanse krant. Rasoulof, winnaar van verschillende internationale filmprijzen, zat vast, sinds zat vast sinds afgelopen zomer nadat hij op sociale media kritiek had geuit over hoe het Iraanse regime een betoging had neergeslagen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de afgelopen maanden meer dan 20.000 Iraniërs opgepakt, onder wie sporters en mensen uit de culturele wereld. Ruim 500 betogers zouden om het leven zijn gekomen. Syrië opent twee grensovergangen met Turkije voor hulpconvooien. Hierdoor kan de VN hulp leveren aan aardbevingsslachtoffers... in de gebieden die worden gecontroleerd door opstandelingen. Volgens de VN gaat de grens voor drie maanden open. Tot nu toe mochten VN-hulpconvooien alleen maar passeren via één grensovergang. De internationale hulpoperatie voor Syrië komt moeilijk op gang. De aardbevingen van vorige week veroorzaakten in regeringsgebied als in oppositiegebied veel schade. Twee Nederlandse gevechtsvliegtuigen van het type F-35 hebben vanuit Polen drie Russische militaire toestellen onderschept. De Nederlanders hebben de toestellen geïdentificeerd en begeleid. Het ging volgens Defensie om een spionagevliegtuig en twee straaljagers. In Polen zijn in totaal acht Nederlandse F-35's gestationeerd. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot rond het vriespunt.